City Dijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse staat Florida zet zich schrap voor orkaan Helene. De afgelopen uren is de orkaan uitgegroeid tot een storm van de op ene hoogste categorie. Waarschijnlijk komt Helene over een paar uur aan land aan de noordwestkust van Florida. Het Amerikaanse Weercentrum waarschuwt voor zware regenval en overstromingen. Niet alleen in Florida, maar ook in de staten Georgia en North Carolina... Inmiddels is daar de noodtoestand uitgeroepen en de overheid roept inwoners op om een veilige plek op te zoeken in opvangcentra, zolang het nog kan. Israël heeft gisteren ongeveer 220 doelen van Hezbollah in Libanon getroffen. De luchtmacht zou aanvallen hebben uitgevoerd op onder meer Hezbollah-strijders, wapenopslagplaatsen... en systemen waarmee projectielen op Israël worden afgevuurd. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid kwamen opnieuw tientallen mensen om het leven... door de Israëlische bombardementen. Israël voert al de hele week luchtaanvallen uit op de doelen van Hezbollah in Libanon. In de provincie Groningen is de zoektocht begonnen naar opties voor een nieuw provinciebestuur. De coalitie viel deze week nadat de BBB tegen de komst van een windpark in de Eemshaven had gestemd. De BBB gaat nu op zoek naar een verkenner die opties voor een nieuwe coalitie in kaart moet brengen. Erfgenamen van een overleden kunsthistoricus willen kunstwerken terug hebben van het Mauritshuis. De man schonk na zijn dood in 1946 in totaal 25 kunstwerken, waaronder van Rembrandt. Op voorwaarde dat ze altijd voor het publiek te zien zouden zijn. Maar dat blijkt niet zo te zijn. 20 werken worden niet tentoongesteld. De erfgenamen van de kunsthistoricus zijn daarom een zaak gestart om werken terug te eisen. Het weer aan de kust regen met veel wind, verder droog bij een graad of 12.